Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten de komende jaren 60.000 extra studentenkamers komen. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Tekort aan studentenkamers wordt groter en groter. Een vinden is voor veel studenten eigenlijk niet meer te doen. Ook Chantal wordt er moedeloos van. Ze komt uit Den Haag, maar studeert in Nijmegen. Het is onwijs moeilijk om een kamer in Nijmegen te vinden. Uh, merk dat omdat er heel snel de advertenties eigenlijk eruit worden gehaald. Uh, wordt heel snel gezegd, er zijn genoeg reacties. Zo kunnen er wel 200 reacties komen, reacties komen op één kamer. Volgens een onderzoek zijn er nu zo'n 27.000 studentenkamers tekort. De komende acht jaar wil het kabinet er dus 60.000 bijbouwen. In de Amerikaanse stad Memphis zijn bij een schietpartij vier mensen gedood. Drie anderen raakten gewond. Na een klopjacht werd een man van 19 opgepakt. Die zou urenlang schietend door de stad zijn gegaan en had twee wapens bij zich. De politie weet nog niet waarom die zoveel mensen neerschoot. er is een hoop getrouwd dit jaar. Tot en met juli zeiden ruim 40.000 mensen ja tegen elkaar. Een stuk meer dan tijdens de twee coronajaren en ook meer dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Het komt volgens het CBS omdat er veel inhaalhuwelijken waren... en omdat er een populaire trouwdatum was, 2202 Die is van links naar rechts en van rechts naar links hetzelfde. Een palindroom heet dat. En ook sportclubs zeggen dat ze in de knel komen door de hoge energierekening. Ze verbruiken flink wat stroom voor de lichtmasten... en willen natuurlijk ook dat sporters na de training en wedstrijden warm kunnen douchen. Maar dat is allemaal niet goedkoop, zegt, deze sportclub in Amsterdam. Je praat bij ons over vorig jaar 25.000 euro. We hebben nu 45.000 euro gereserveerd. En er komt hoogstwaarschijnlijk nog wel een goede 20.000 euro bij. dit begint wel boven de pet te groeien. Veel clubs zeggen dat ze de contributie moeten verhogen. Eerder deze week zijn jeugdfonds al dat ze bang zijn dat gezinnen gaan bezuinigen op sport- en muzieklessen. Het weer nog een nogal wisselend dagje. Veel wolken en af en toe zon, maar ook pittige buien. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat nog file tussen Breukelen en Apkoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voorknopend de Nieuwe Meer 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 I'm a seasoned professional Squeeze it, don't let it go Tease it, no self-control I got time today I got time today, I got time Oh, I, I got time today, I got time I can't wait to come out and play Ooh, yeah, yeah.